Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een cruise schip met bijna 5000 mensen aan boord... is gisteren niet aangemeerd in de haven van Curaçao. Het schip van de Norwegian Cruise Line schrapt het eiland... op het laatste moment van de route... vanwege zorgen over militaire activiteiten. Die hangen samen met de oplopende spanningen tussen Amerika en Venezuela. De rederij is extra voorzichtig omdat er op zee militaire oefeningen of operaties zijn... in de buurt van de geplande vaarroute... In het luchtruim van Curaçao waren de afgelopen dagen enkele bijna ongelukken... doordat Amerikaanse militaire toestellen het gewone vliegverkeer hinderden. Curaçao maakt zich zorgen over de gevolgen van de spanningen... voor de veiligheid en het toerisme. Spanje wil voor de volgende zomer klimaatschuilplaatsen inrichten. Dat is onderdeel van een plan tegen de problemen die ontstaan door klimaatverandering. Afgelopen zomer waren er meerdere hittegolven in Spanje... De laatste duurde 16 dagen en de temperatuur liep op tot meer dan 45 graden. De schuilplaatsen moeten in openbare gebouwen komen en voor iedereen toegankelijk zijn. De klimaatplannen moeten nog door het Spaanse parlement worden goedgekeurd. Frits Spits heeft de zilveren fonograaf gekregen. Volgens de brancheorganisatie voor de film- en muziekindustrie, NVPI... heeft de radiomaker een grote bijdrage geleverd aan het Nederlandse repertoire. Hij kreeg de prijs uitgereikt in de talkshow Pauw en de Wit... Frits Spits maakte tussen 1978 en 1995 onder meer het iconische programma De Avondspits. Later presenteerde hij Tijd voor Twee en De Strepen van Spits en nu nog De Taalstaat. Over een paar weken neemt hij na 52 jaar afscheid van het radiovak. Het weer vanuit het westen meer bewolking en vannacht vooral daar regen.